Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is een akkoord over extra steun voor Griekenland. In Brussel zijn de Europese ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank en het IMF het aan het begin van de nacht eens geworden over voorwaarden daarvoor. Dat heeft ECB-president Draghi gezegd na een vergadering die bijna 10 uur duurde. Athene kon niet meer voldoen aan eerder gemaakte afspraken. Terugdringen van de schuld tot 120 van het bruto binnenlands product in 2020 was niet meer haalbaar. Afgesproken is nu dat de schuld in dat jaar moet zijn teruggebracht tot 124 procent van het bruto binnenlands product. De andere landen in de eurozone gaan ook akkoord met een verlaging van de rente op de Griekse leningen. En de looptijd van die leningen wordt verlengd. PvdA Tweede Kamerlid Toenahan Kouzou legt een deel van zijn portefeuille neer na een optreden in een reclamespotje. Kouzou voert voorlopig niet meer het woord over de geestelijke gezondheidszorg... omdat hij te zien was in een spotje voor een Turks bureau... dat onder meer bemiddelt bij zorgverzekeringen. De PvdA bevestigt dit bericht van het tv-programma PoNews. Het spotje is opgenomen in oktober... toen de nieuwe Tweede Kamerleden al waren beëdigd. Kouzou blijft wel woordvoerder op de terreinen opvang, dak- en thuislozen... armoede en schuldhulpverlening. In een ziekenhuis in Boston is Joseph Murray overleden. Murray is de arts die in de jaren 50 als eerste met succes een orgaantransplantatie uitvoerde bij een mens. Murray en zijn team experimenteerden begin jaren 50 met niertransplantaties bij honden. Ze ontwikkelden chirurgische technieken waardoor in 1954 met succes een man kon worden geholpen. De patiënt van 23 kreeg dat jaar als eerste mens een donornier. Het orgaan kwam van zijn tweelingbroer. Dr. Murray ontving voor zijn pionierswerk de Nobelprijs en was 93 jaar. Het weer in het binnenland droog, maar aan de kust kan nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 5. Overdag opnieuw veel bewolking, vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. En het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Welkom terug. Omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen en ook wel een beetje om te eren. Hier is Wim Sonneveld. Weet u wat ik tegenwoordig doe? Ik lijk wel een oude vent. Ik ga naar het Centraal Station, dat kunt u me elke morgen vinden. Daar ga ik zitten. Ik neem eerst een perronkaartje natuurlijk. Dan ga ik op het eerste perron zitten met een kopje koffie. En dan kijk ik naar de vertrekkende treinen. En dan ben ik zo blij dat ik niet mee hoef. Hè? En, dan, en dan, luister ik, dan luister ik naar de dienstmededelingen. Die zijn vaak zo blijmoedig. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor wagenmeester Gerritsen. Wagenmeester Gerritsen, u hoeft niet naar het westelijk eiland. Oh, en dan ben ik zo blij voor meneer Gerritsen. Trouwens, ook voor mevrouw het zo hoor. Want zo'n eiland, hè, Robinson Crusoe heeft er ook zo'n gemieter mee gehad. Dan zijn er ook dienstmededelingen waar je helemaal niks van snapt. Hallo, hallo, hier volgt een dienstmededeling voor rangeerder Havermans. Rangeerder Havermans, het plok is over. En weet u dat ik dan blijkbaar de enige ben die bij zichzelf denkt... hé, is het plok over? Weet u dat niemand dat iets kan schelen of het blok over is? Wist u dat? Weet u dat iedereen gewoon maar doorloopt met zijn bagage? Trein in, trein uit. Het blok is over. Wat kan jou het schelen. Maar als zo'n microfoon nou zo onroepen... hier volgt een mededeling voor de heer Van Dijk in de tweede klas wachtkamer. Wil de heer Van Dijk, die in de tweede klas wachtkamer... nu al een half uur tegen zijn vrouw zit te eindelijk zijn vervelende smoel is houden? Dan zou je sinus allemaal opkeken. Maar dat plok, dat nemen ze dan. Nou zie ik u al tegen elkaar zeggen... ja, die Zonneveld die doet nou net alsof hij genoeg heeft aan het Centraal Station. Dat is natuurlijk onzin, want ik ga graag op vakantie. En vooral omdat ik zeven dagen per week werk... heb ik recht op een wat langere zomervakantie. Weet u wat ik altijd doe? Ik ga naar het buitenland. En als je dan na een poos terugkomt uit het buitenland... dat is zo heerlijk. Je ziet zo'n land heel anders. Alles aan zo'n land zie je anders. Het klimaat zie je ook helemaal anders. Je staat weer voor het raam en je denkt bij jezelf... zoals de regen thuis, tik, tik, tik, toch maar net. Whenever I see your smiling face... I have to smile myself because I love you. I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. I see you smile and James Taylor en Your Smiling Face. En daarvoor Wim Sonneveld. Dat is mooi, hè? En Michael Kiwanuka, daar gaan we nu naartoe. Engelse soulzanger, singer, ehm, die vaak wordt vergeleken met Otis Redding en Bill Withers. En hij kreeg afgelopen weekend op het Songbird Festival in Rotterdam in de Doelen een gouden plaat uitgereikt voor zijn album Home Again. Het album is namelijk ruim 25.000 keer over de toonbank gegaan. Afgelopen januari eh, werd hij door de verzamelde Engelse muziekpers en muziekindustrie... nog uitgeroepen tot grootste muzikale belofte van dit jaar, van 2012. Nou, dat lijkt hij helemaal waar te maken. 2001 was het jaar van zijn doorbraak toen hij toerde als support act van Adele... en daarna is het eigenlijk heel snel gegaan. Ehm, hij stond zondag nog op het eh, Songbird Festival, was dat, eh, in Rotterdam dus. En daar heb ik hem ook gezien en ik was heel erg onder de indruk. Um, Ongelooflijk. Um, zoveel ja, overtuigingskracht. En het ging hem zo makkelijk af en die band ook. Oh, we gaan er gewoon naar luisteren. Michael Kiwanuka. I still Dit is De Nacht. De EO. Michael W. Smith en Love Me Good uit 2003. Daarvoor The Pretenders en Don't Get Me Wrong. En we starten met Michael Kiwanuka en I'll Get Along. Rock Your Baby was midden jaren 70 een internationale discohit van zanger George McRae. Na de hit volgde een echtscheiding en financiële prikkelen met zijn management. En toen leerde hij zijn Nederlandse vrouw Yvonne kennen. Geloof het of niet, George McRae woont tegenwoordig in Nederland. In het Limburgse Münstergeleen. Dit is Rock You Baby. Sometimes I wish I was a sailor, way out on the stormy sea. one who'll never leave your side. sincero rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. si è acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremi si è acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alba. hoe zal die nou heten? Hè? Guantanamera van Tsukuro. En het origineel is van José Fernandez uit... Uh, nee, nee, uit 2012 komt dit nummer. Um, de, het origineel is dus van José Fernández, die overleed in Havana in 1979. Het is een liefdesliedje, het gaat over ehm, José die verliefd werd op een meisje uit Guantanamo. En hij eh, bezingt haar als, alsof het een ja, engeltje is. Ehm, Cantanamera en allerlei versies uitgebracht. Zometeen om ehm, kwart over vijf, Focus op de Wereld... waarin we spreken met twee mensen, twee Nederlanders in Israël... en eh, in het bezet gebied.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 Nu hier Sting een Englishman in New York. coffee, I take tea, my dear. I like my toast Frenchman in me. J. Robinson en Mysteries of the Kingdom uit 2011, vorig jaar. Pech voor mensen die kaartjes hadden gekocht voor concert van eh, Marcus Miller in Tilburg of Utrecht. De concerten zouden morgen en woensdag plaatsvinden. Ze zijn afgelast vanwege het ongeluk van afgelopen zondag... waarbij eh, eh, de een en ander misging. De bus waar ze in op weg waren, de band van Marcus Miller en hij zelf ook waarin ze op weg waren naar Nederland, verongelukte. Um, ehm, gelukkig kwam hij zelf de zonnekleerscheuren vanaf. En eh, dat geldt ook, geldt ook voor de rest van de band. Maar de chauffeur van, van de bus die is eh, helaas om het leven gekomen. Eh, de concerten zijn dus afgelast. En ehm, de kaartjes blijven wel geldig, want er komt een vervangende datum, datum voor, voor beide concerten. Maar wanneer dat dan gaat gebeuren allemaal, dat is nog niet bekend. Hier is hij. Marcus Miller. Samen met Corinne Bailey Ray. Dit nummer heet Free. And got to van Marcus Miller en Green Bailey Ray. Zometeen rond kwart over vijf dan spreken we met eh, Nico en Wim. Zij wonen in eh, Nepal en Brazilië. Zij eh, vertellen ons straks alles over het nieuws vandaar, over wat zij daar precies doen, waarom ze daar zitten, wat daar allemaal speelt. En later in het volgende uur gaan we ook bellen met Israël en met het bezet Palestijns gebied om te praten over de situatie daar wat daar eh, aan de hand is op dit moment allemaal. Ehm, er zijn tussentijds eh, er zijn onderhandelingen gaande tussen eh, Hamas en Israël. Wat de precieze status is en hoe de sfeer is daar nu. Hoe er op het nieuws wordt gereageerd, dat hoor je zo meteen. Nu eerst afsluitend Milo, Where My Head Used To Be. I wake up and right away I know minute I turn on my bedroom radio, the music is a Lady Gaga song. But there's a hissing in my ears, something's wrong. Put on some pants, turn on a little light. I keep the curtains closed outside, it's just too bright. On my way to the bathroom, I hit the wall. And when I look into the mirror, I see nothing at all. I'm going crazy, the pressure gets to me. Between my shoulders, on top of my body, there's a great big hole, a mystery. There's a hole where my head used to be. In the dark, I finally reached the sink. I grab the faucet, hold my breath, and try to think. The water doesn't end up on my skin. Right there is when I grasp the giant mess I'm in. And it feels as if my body's closing down lose my balance and my toothbrush hits the ground. I don't even recognize my face. When I was young, my mind was clear. How I miss those days. I'm going crazy, the pressure gets to me. Between my shoulders, on top of my body, there's a great where my head used to be. On all fours, I crawled back to bed. Tried to remember how many of those days I've had just need sleep, so I try to improvise. But when your head is gone, it's hard to close your eyes. I'm going crazy, the pressure gets to me. Between